met het De politie heeft vanwege de ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp vijf mensen opgepakt. Het gaat om twee mannen uit Almere en drie uit Rotterdam en Amsterdam. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij die ontvoering van de vrouw. Ze is nog altijd niet gevonden. De vrouw uit Hoofddorp ging afgelopen woensdag naar haar werk, maar kwam daar nooit aan. Haar auto werd later teruggevonden in een wijk in Nieuw-Vennep, niet, verder, niet ver van Hoofddorp. De politie is nog steeds naar haar op zoek. In Mexico zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen door noodweer. Op verschillende plekken in het land zijn overstromingen en aardverschuivingen ontstaan door zware regenval. Zeker duizend huizen en tientallen ziekenhuizen raakten beschadigd. Vele gebieden zitten ook zonder stroom. Honderden mensen zijn opgevangen op noodlocaties. Waarschijnlijk blijft het ook de komende dagen nog flink regen in Mexico. Het regenseizoen duurt nog tot begin november. De Franse president Macron heeft Sébastien Cornu opnieuw benoemd tot premier van Frankrijk. Begin deze week had hij zelf nog zijn ontslag ingediend. Maar Macron weigerde dat. Le Cornu heeft nu van de president de taak gekregen om een nieuw kabinet te vormen... en een einde te maken aan de politieke crisis in Frankrijk. Het land zit met een enorme staatsschuld. Er moet worden bezuinigd, maar de bevolking en politieke partijen willen daar niks van weten. VVD-leider Jessel pleit ervoor om het televisiedebat bij RTL komende zondag op een geheime locatie te houden, zodat PVV-leider Wilders mee kan doen. Hij heeft voorlopig zijn campagne stopgezet omdat hij een doelwit zou zijn van drie Belgische terreurverdachten die deze week zijn opgepakt. Jezus vindt het niet passen bij onze democratie dat Wilders daarom het debat van komende zondag moet missen, zei ze bij het tv-programma Café Kokkelman. Het weer, het is bewolkt met mogelijk wat motregen. Het is 10 tot 13 graden.